met het NOS-journaal. De meeste huishoudkracht op achteruit. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud... naar aanleiding van de miljoenennota. Het komt vooral door de belastingverhogingen en de bezuinigingen. Vooral grote gezinnen met meer dan drie kinderen... en ouders die gebruik maken van kinderopvang moeten flink inleveren. Dat komt door de afschaffing van het kindgebonden budget... voor het derde en daaropvolgende kind... Ook ziet het Nibud problemen ontstaan voor 65-plussers. Zij krijgen ook voor het derde jaar op rij te maken met een flinke daling van het inkomen. De man die op Prinsjesdag vorig jaar een vaccinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide, hoeft niet de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De man moet wel een verplichte psychiatrische behandeling ondergaan. Volgens de rechter is de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Mondriaan College in Delft is tijdelijk ontruimd geweest na een melding over een gewapende jongen. De jongen kon vrij snel door de politie worden gearresteerd. In zijn auto is een wapen gevonden, maar het is niet bekend wat voor wapen dat is. Volgens een woordvoerder van het ROC is er verder niets gebeurd en is het weer rustig. Over de dader is niet veel bekend. Volgens de school is het een leerling die nog maar kort op het Mondriaan College zat. Het Rijk geeft de gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta financiële steun in de nasleep van de brand bij Chemiepak. Minister Opstelten benadrukt dat Chemiepak aansprakelijk is en dat de overheid de kosten op dat bedrijf gaat verhalen. Maar het kabinet vindt dat het in dit uitzonderlijke geval de lagere overheden voorlopig moet bijspringen. Om de kosten van de brand helemaal te dekken zou de gemeente Moerdijk de onroerende zaakbelasting aanzienlijk moeten verhogen. En dat is onwenselijk, zegt Opstelten. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en lokaal is er kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook in het weekend wisselvallig en kans op onweer. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, staat voor de Koentunnel een file van 3 kilometer. Op de A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berk Rode Reis 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda verknopen de Bresseplein 3 kilometer.